Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ook als het aan de Verenigde Staten ligt, worden patenten op coronavaccins tijdelijk vrijgegeven. Andere producenten zouden dan ook vaccins kunnen produceren. De VS was tot gisteren, net als de EU, tegenstander van het vrijgeven van patenten. Andere landen vinden dat vrijgeven de beste manier is om het vaccintekort aan te pakken. Nu de VS dat ook vindt, volgen misschien meer landen, schrijft persbureau Bloomberg. Later deze maand vergadert de Wereldhandelsorganisatie over het vrijgeven van die patenten. De Britse premier Johnson stuurt twee marineschepen naar het eiland Jersey voor de Franse kust. De schepen moeten de situatie in het kanaal in de gaten houden... nu een conflict tussen Britse en Franse autoriteiten over visserij uit de hand dreigt te lopen. Afspraken over wie waar mag vissen staat sinds de brexit onder druk. Wetgeving over de avondklok in Duitsland blijft voorlopig intact. Het constitutionele hof wijst de bezwaren ertegen in een spoedprocedure af. Al is daarmee volgens het hof niet gezegd dat de avondklok in overeenstemming is met de grondwet. Dat moet verder onderzocht worden. Met de Duitse noodremwet kan er lokaal of regionaal een avondklok worden ingesteld als het aantal coronabesmettingen te snel oploopt. Het Hof noemt het voorkomen van besmettingen op die manier een legitiem doel. Het onbemande prototype Mars-raket van SpaceX is succesvol geland tijdens een testvlucht. Vier eerdere testvluchten explodeerden voor, tijdens of kort na de landing. De Starship SN-15 bereikte een hoogte van ongeveer 10 kilometer boven de Golf van Mexico... om vervolgens te draaien en in een vrije val te gaan. De vlucht duurde zes minuten. De raket van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf is ontwikkeld voor toekomstige missies naar Mars en de maan. Het weer nog, opklaringen vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen lokaal wat regen, in het noorden ook kans op zon. Het wordt 10 tot 12 graden.